Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een jaar na het WK voetbal in Qatar is het nog steeds slecht gesteld met de mensenrechten daar. Volgens Amnesty International wachten honderdduizenden gastarbeiders die de stadions hebben gebouwd nog op hun geld. Net als families van omgekomen arbeiders die zijn uitgebuit. Kleine verbeteringen zijn er wel. In Qatar is het nu verboden om op het heetst van de dag te werken. En gastarbeiders mogen er ook zelf voor kiezen om terug te gaan naar hun eigen land. Een boer in Zuid-Holland heeft bezoek gehad van de koning. De boer heeft enorm veel last van het blauwtongvirus. Veel van zijn schapen zijn eraan dood gegaan. De koning kreeg een rondleiding en hoorde alle verhalen aan. En die zijn niet leuk, vertelt de boer. Maar op een gegeven moment trekt het natuurlijk naar binnen. En dat heeft te maken zeg maar, met die uitspraak zoals mijn moeder dat vroeger zei... als ze maar achter de keukendeur blijft. Maar dit blijft niet achter de keukendeur. Want <laughs> de rekeningen die vallen binnen. Het blauwtongvirus heeft zich inmiddels over het hele land verspreid. In België zijn twee jongens opgepakt voor de zware mishandeling van een trambestuurder in Zoetermeer eerder deze maand. De jongens van 16 en 18 zouden zijn aangesproken door die man omdat ze een lift blokkeerden met een elektrische stip. Ja, ze waren daar duidelijk niet mee eens en vielen de trambestuurder aan. En die man zit nu thuis met een hersenschudding en kan voorlopig niet werken. En voor het eerst in de geschiedenis mogen er woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen meer 75-plussers stemmen dan mensen onder de 25. En is het nou erg dat ouderen het steeds meer voor het zeggen krijgen? Want de vergrijzing is nog steeds niet voorbij. Deze onderzoeker denkt van niet aan de ene kant zou je inderdaad kunnen zeggen... de gemiddelde kiezer wordt steeds ouder. Dus jongeren leggen wat dat betreft weinig gewicht in de schaal. En dat kan wel betekenen dat op thema's die voor hen specifiek belangrijk zijn... zoals woningen voor jongeren bijvoorbeeld... inderdaad hun stem niet zo zwaar weegt. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... dat juist jongere generaties het gaan overnemen de komende jaren. En dat ja, die babyboomers uiteindelijk vervangen gaan worden... door de millennials, door generatie Z. Ja, en ben je nou woensdag druk met studie, werk of sport? Stemmen kun je ook weer op het station op 43 plekken door het hele land.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 Dit is weer de Nashville Radio Show. Iedereen van harte welkom. Ik zeg kruipleven weer lekker dicht tegen die speaker aan. Of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist zit weer bomvol. Ja, zeker weten. Digitale brievenbus, spotlight album, de spiegelplaat. Kort om te vele bob te noemen. We gaan verder met Bluegrass. En in deze keer is het keer progressieve Bluegrass. Ja, maar dat is er ook. Dit is Sickert Hollow en Call for Help. This ain't a call for help. This a call for you to come get me Or put me out of my misery This ain't an SOS Honey, if my ship were sinking I wouldn't ask you to get it without you lately waste your time Maybe I should not have called you I didn't think it would get through But now that you're on the line I guess I'll just come out and tell how much I miss you. Ach, call for Help. Hallo was dat uit Amerika. Lekkere progressieve bluegrass hier bij de Nest Radio Show. Want ook bluegrass heb je natuurlijk in alle soorten en maten. Ik zei het aan het begin van de show de digitale brievenbus die is weer bomvol. Want via info.nestforradio.nl en via 06 428 44375, ons WhatsApp nummer, kregen we weer zoveel muziek binnen dat het weer even zoeken was wat we deze week op de playlist zouden zetten. We gaan voor de eerste keer in ieder geval naar Australië voor iemand die geïnspireerd geïnspireerd wordt door acts als Old Dominion en Dan Shay. Hij heet Jake Davy en hij heeft een nieuwe single uit en die kondigt hij zelf even aan. Hey, it's Jake Davy and this is my brand new single out now. It's called Made. Girl, I love the way I feel right now. I've got more lucky stars than I can count. The Jeep could break down and break my bank account. But I still love the way I feel right now lekkere country pop uit Australië. De nieuwste single van Jake Davy en die heet Mate. En over nieuwe singles gesproken. De volgende, eh, volgende week wil ik zeggen. Nee, niet volgende week, deze week. Dit is de volgende nieuwe single Lady A. love you back. I'm in love with the thought of you when you were 22. A pair of boots and your Converse shoes kicked off by the front door. Sipping cheap tequila on the front porch. I'm in love over the history of you and me, how we used to be, the king and queen of this small town, young and wild. Something from the 90s on the dashboard dial. But oh, check it out with great American country music. Now she's gone and I don't worry. All's I'm sitting on top of the world. Yeah, I'm sitting on top of the world. Dat was Billy Troy en Sitting on Top of the World hier bij de Nashville Radio Show. En ja, bluegrass, het zal niet ontgaan zijn dat dat de afgelopen tijd wat vaker in de show is gekomen. Dat heeft te maken met dat luisteraars dat gezegd hebben of gevraagd hebben om het wat vaker te draaien. Nou, en daar willen we natuurlijk graag gehoor aan geven. Dus gaan we verder weer met wat bluegrass. Darren en Brooke Aldridge en de Oak Ridge Boys en He's Getting Me Ready. zou ik er bijna bij zeggen. Darren en Brooke Aldridge en die ook Rich Boys. En He's Getting Me Ready. Lekkere bluegrass gospel hier bij de Nashville Radio Show. in en Amerikanen staat natuurlijk ook op onze playlist. We gaan nu verder daarmee met een nummer van het album Circumstance. Dit is Alice Howe en Somebody's New Lover Now. Zuid-Amerika afkomstige Alice Howe hoor je en Somebody's New Lover Now. De volgende act komt ook uit Amerika. Ze hebben vorig jaar of begin dit jaar, ik ben even kwijt wanneer het precies uitgekomen is, het album Mr. Sun uitgebracht. Ik heb het over Little Big Town. Dit is een van de nieuwe singles van dat album, Three Whiskies and the Truth. You don't cross my mind. I don't think about you all i up feeling better. Ain't too proud to push it down.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 To prevent we get some whooping, we climbed into our perch. We sat there high up in the tree, swore this friendship would never end. Just you and me in that old tree But that's not how the story went We followed our separate ways And why, I don't have a clue Sometimes the tree does cross my mind The stories we made too This tree stood for a friendship That grew taller every year where we kissed our girlfriends and also shed our tears. And as the leaves were falling, the birch stood tall and strong. Its crown so high up in the clouds, but our friendship friendship I visited our tree And all those precious memories Came running back to me The time stood still for a moment As I read the news today It was in the daily paper That you just passed away The street stood for a friendship that grew taller every year. That's where we kissed our girlfriends and also shed our tears. And as the leaves were falling, the birch stood tall and strong. Its crown so high up in the clouds, but our friendship like to ask, please text me your location. And if they ever burst you off with his branches in the air, I'd like us to be friends again. I know I'll meet you there. even een rustpuntje in de show. De nieuwste single van John en Nienke en About Friendship and Therese. We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Ierland. En eh, ook beter gezegd naar Donegal, Ierland. Daar komt namelijk Gary Mangan vandaan en heeft een nieuwe single. En die staat op onze playlist. En die nieuwe single heet The Road That Never Ends. almost every day And I never start counting the miles far away It's a place in my heart people don't understand It's the road that never ends It's the road north or south, east or west, is the road that never ends. My loved ones, they miss me when I'm leaving home. Take care of yourself and make sure day in the frost and go slow around those bends. It's the road that never ends. It's the road that never ends. Played so many places and I've made so many friends. It's what I do best, north or south so bright I think of all those people who are dancing tonight And tomorrow with God's help we'll do it all over again It's the road that never ends It's the road that never ends Played so many places and I've made so many friends what I do best east or west, it's the road that never ends. It's the road that never ends. Lay so many wordt er toch vrolijk van, van die typisch Ierse country muziek. Gary Mangan was dat en zijn nieuwste single The Road That Never Ends. Eh, de volgende act, ja, die vond ik wel heel bijzonder. Een van de dames, want ik heb het over een trio. Dat vind ik namelijk een hele aparte zangeres. Want ze klinkt namelijk altijd net of dat de snot verkouden is. En op een of andere manier vind ik dat wel wat hebben. Ik heb het over Miranda Lambert. En ze wordt bijgestaan door Ashley Monroe en Angelina Presley. Oftewel The Pistol Annies en Trailer for Rent. left the veins on. I put my jeans on and drove. Nashville met Astrid van der Kaai. Dat waren de Pistol Annies en trailer voor Rent. Elke week hebben we natuurlijk een Spotlight album voor je uitgezocht. En deze keer is de beurt gevallen op het debuutalbum van Billy Ray Cyrus. Die kwam in 1992 uit en het album heet Some Gave al. Het is een zeer succesvol debuutalbum, want het zet op platinum in diverse landen en behaalde de nummer 1 positie in onder andere Canada, Australië en Amerika. Op dat album staat ook één van Billy's grootste hits en dat is natuurlijk de Achy Breaky Heart waar we zo mee beginnen en daarna hoor je Could of Been Me. Dit is het Nashville Spotlight Album. laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my Arkansas. You can tell your dog to bite. breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. got married Took a month-long hard and long And you lost smiles at the wedding And you cried when you kissed the groom I got no invitation I guess the mailman didn't bring it to me But I see the whole thing in slow motion Every night as I try to sleep De eerste twee nummers van ons Spotlight-album van deze week. En dat is het album Some Cave het debuutalbum van Billy Ray Cyrus, de vader van Miley. En in het tweede uur hoor je natuurlijk nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu gaan we weer even terug naar muziek uit Nederland. Hilsum Styles is dit en Counting Colors. If you got something on your mind got something on your mind Help me count the colors in rainbows 77 Glen Campbell en The Southern Nights. Ik heb er een digitale brievenbus-inzending. Daarvoor gaan we naar Canada voor muziek van Francine Honey.